met een bezem in zijn hand. De wereld lijkt opeens een sprookjesland. Het hemelsblauw dat is veranderd in lichtgrijs. Een vogeltje dat zoekt een korstje brood. Zonder groene jas lijkt alles bloot. Wintertijd, dat is de allermooiste tijd. Jassen komen uit de zolderkast. Sneeuw is nu opeens geen overlast. Elk jaar dat komt er zonder spijt. give tintelende handen van de kou. Opa leert weer schaatsen, handjes blauw. Wintertijd, die blijven wij toch altijd trouw. Een vogeltje dat zoekt een korstje brood. Zonder groene jas lijkt alles bloot Tijd dat is de allermooiste tijd. Jassen komen uit de zolderkast, sneeuw is nu opeens geen overlast. Ieder jaar getij, dat komt er zonder spijt. 说。